Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten verlagen hun financiële steun aan Pakistan. Het land krijgt 300 miljoen dollar minder, meldt persbureau Reuters. Volgens de VS doet Pakistan te weinig tegen militanten die daar worden getraind... om in buurland Afghanistan mee te werken, mee te vechten met de Taliban. Twee weken geleden werd al bekend dat Pakistanse legerofficieren... geen opleiding meer kunnen volgen in de VS. In Oekraïne is een man veroordeeld voor de vereidelde moord op journalist Arkadi Babchenko. Het is de tussenpersoon die de huurmoordenaar had geregeld. Hij heeft 4,5 jaar cel gekregen. Babchenko was door de huurmoordenaar getipt en zette zijn eigen dood in scène. Het bloederige toneelstuk moest de tussenpersoon en diens opdrachtgever doen geloven dat de moord ook echt was uitgevoerd. Op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van Damascus zijn vannacht meerdere explosies geweest. Waardoor die werden veroorzaakt is niet duidelijk. Aanvankelijk werd er gesproken van een Israëlische raketaanval... waarbij mogelijk doden waren gevallen. Maar volgens de Syrische staatstelevisie is er kortsluiting geweest... waardoor explosieven in een munitieopslag zijn afgegaan. De NASA wacht gespannen af of de Mars Rover Opportunity weer contact zal opnemen. Sinds 10 juni houdt het wagentje een winterslaap... omdat er een grote stofstorm was op Mars. Nu de wind is gaan liggen, hoopt de NASA dat de Opportunity weer genoeg zonlicht krijgt... om automatisch op te starten. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Alexander Zverev uitgeschakeld. De Duitse verloor in de derde ronde van zijn landgenoot Cole Een paar uur daarvoor strandde in het vrouwentoernooi de Duitse Angelique Kerber ook als vierde geplaatst. Zij verloor van de Slovaakse Dominika Chilbukova. Eerder op de dag werd Kiki Bertens al uitgeschakeld door de Tsjechische Vondrousova. Het weer nog, veel zon vandaag, later ook wat stapelwolken... maar het blijft droog en het wordt 21 tot 24 graden. Ook morgen en dinsdag is het warm, maar dan is er wel veel bewolking... en bovendien kans op een bui.